Annette met het NOS Journaal. Na de brand in de woontorens in Hongkong worden nog altijd ruim 40 mensen vermist. Dodental is gestegen tot 146. Bergingswerkers hebben inmiddels vier van de zeven zwaar beschadigde gebouwen doorzocht. Volgens de politie kan het zoeken nog weken duren. In verband met de brand zijn in Hongkong drie dagen van rouw afgekondigd. De Israëlische premier Netanyahu heeft president Herzog om gratie gevraagd. Dat betekent dat hij vraagt om niet langer vervolgd of gestraft kan worden. Netanyahu moet al jaren voor de rechter komen vanwege corruptie, omkoping en fraude. Hij kan daarvoor veroordeeld worden tot tien jaar cel. Zelf zegt hij dat hij onschuldig is. Het kantoor van president Herzog spreekt van een buitengewoon verzoek met aanzienlijke gevolgen. De president zegt eerst alle adviezen af te wachten... voordat hij een besluit neemt over het verzoek van Netanyahu. Op het Malieveld in Den Haag wordt gedemonstreerd door long-covid, Lyme en Q-koorts patiënten. Ze willen erkenning, betere zorg en goed overheidsbeleid. Volgens de organisatie zijn na corona honderdduizenden patiënten niet hersteld... die niet meer kunnen meedoen in de samenleving. Voor onderzoek naar long-covid en aanverwante aandoeningen... was een subsidiepot van 40 miljoen euro beschikbaar, maar die is bijna leeg. Dodental door overstromingen op Sumatra is gestegen tot 417. Duizenden mensen hebben geen huis meer. Noodweer veroorzaakte aardverschuivingen, wegen zijn onbegaanbaar... en communicatieverbindingen liggen plat. Er worden winkels geplunderd. De Indonesische regering heeft helikopters en marineschepen met hulpgoederen naar de getroffen gebieden gestuurd. Ook andere delen van Zuidoost-Azië zijn getroffen. In Thailand vielen zeker 170 doden, in Maleisië zeker drie. Het weer, geregeld zon in het noorden en enkele bui, het is een graad of 8.